Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe buitenlandschef van de EU denkt niet dat de oorlog in Oekraïne snel voorbij zal zijn. Ze zat gisteravond bij Nieuwsuur en daar zei ze dat president Poetin geen vrede wil. They don't want peace. They don't want to uh, uh leave uh, Ukraine. They want to conquer Ukraine. But not only Ukraine. They've been very clear about uh, you know, uh, moving further from there. Volgens haar is de oorlog pas voorbij als Poetin stopt met de bombardementen en zijn troepen terugtrekt. Ze vindt dat de EU Oekraïne financieel en militair moet blijven steunen. Bij het huis van een Rotterdamse topambtenaar zijn de afgelopen maanden vijf explosies geweest. Dat zegt burgemeester Schouten. De ambtenaar werkt bij de afdeling Veiligheid. De woning is sinds begin dit jaar gesloten. Ook wordt het huis beter in de gaten gehouden. In Los Angeles maken ze zich grote zorgen dat de natuurbranden vandaag weer verspreiden door de toenemende wind. De brandweer noemt het gevaar kritiek. The anticipated winds combined with low humidities and low fuel moistures will keep the fire threat in the LA region Eigenlijk werd gisteren al meer wind verwacht, maar dat bleef tot nu toe uit. Door de branden in L.A. zijn inmiddels 25 mensen overleden. Ruim 12.000 gebouwen zijn verwoest. En AZ heeft Ajax uitgeschakeld in de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi. In Alkmaar werd het 2-0 voor AZ dus. De club gaat daarom door naar de kwartfinales en zit er lekker in. Afgelopen weekend wisten ze ook al punten af te snoepen van koploper PSV. Na het uitschakelen van Ajax werd AZ-speler Jordi Klaasie gevraagd... wat volgens hem het verschil maakte. Sowieso de goals mm, eh, die we maken, denk ik. Maar ook denk ik de, teamspirit. Niet dat we die zaterdag niet hebben getoond, hè, want daar hebben we het ook fantastisch gedaan. Eh, ja, ik zat PSV daarin wel wat, wat hoger in. Ik denk dat die wel... Eh, ik denk dat dat gewoon de beste proef van, van Nederland op dit moment is en die club heeft ook gespeeld gisteravond tegen Excelsior. Een PSV plaatste zich met de hakken over de sloot voor de kwartfinales. Het werd uiteindelijk 5-4. Het weer nog, let op als je op pad gaat, want op veel plekken is het mistig. Op sommige plekken blijft dat zo, op andere plekken is het vandaag bewolkt...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 Twee komp op de bar, stevig vast. Rustig en bereken al mijn kansen. ESMC kwadraat, berekenen de kans dat zij vanavond met me mee wil gaan. En elke nacht dans met mij. Hey, DJ. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De geschorste Zuid-Koreaanse president Yoon is gearresteerd. Er liep een arrestatiebevel tegen hem... vanwege het uitroepen van de militaire noodtoestand begin vorige maand. Yoon noemt het onderzoek dat naar hem is ingesteld illegaal. In een huis in Rotterdam, waar de afgelopen maanden vijf explosies zijn geweest... woont een ambtenaar van de gemeente. Dat schrijft burgemeester Schouten. De ambtenaar werkt bij de directie Veiligheid. Tennister Suzanne Lamens is in de tweede ronde van de Australian Open gestrand. Ze verloor van de Zwitserse Belinda Bencic. Doen nu geen Nederlanders meer mee in het enkelspel van de Australian Open. Het weer. Het is nevelig of mistig. Verder blijft het vandaag bewolkt met kans op motregen. En het wordt 3 tot 8 graden. in de stad. S'avonds laat, tot ze lang aan de overkant. Zag hij ze staan. Iemand riep, je hoort niet bij ons. Een steek, pijn. Denk goed na welke kant je staat. straat, op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij. Wielen bloed op de achterbank van de werkelijkheid. Denk goed na welke kant je staat.